start. met het NOS Journaal. Code oranje is ingetrokken en de wind neemt langzaam af. Maar er kunnen tot in de avond nog zeer zware windstoten voorkomen. Ook stijgt het water op veel plaatsen. Daarom zijn alle vijf grote waterkeringen in ons land dichtgegaan. En dat is nog nooit eerder voorgekomen, meldt Rijkswaterstaat. In de Biesbos staat het water inmiddels zo hoog dat de dieren er last van krijgen. Zo slaan hazen op de vlucht. En dandalk in Ierland heeft een man op straat een voorbijganger doodgestoken en mogelijk twee anderen verwond. Er is een verdachte aangehouden. Het is een Egyptenaar van 18. De politie onderzoekt of hij een terroristisch motief had. De doodgestoken man is volgens Ierse media een 24-jarige Japanner die in Dandalk woonde. Het wachtwoordbeleid van populaire sites in Nederland schiet tekort. Dat concludeert de Consumentenbond na een steekproef onder 87 sites van webshops, energieleveranciers of sociale mediaplatforms. Coolblue, Hema, Spotify en Netflix accepteren vaak tekorte wachtwoorden die vaak niet veilig zijn. Ook vindt de Consumentenbond dat websites vaak te ingewikkelde eisen stellen aan wachtwoorden zoals speciale tekens. 18 sites, waaronder Twitter en bol.com, doen het goed in de ogen van de bond. Verschillende oud-sporters zeggen dat Camille Eurlings moet opstappen als IOC-lid. Hij ligt onder vuur vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin twee jaar geleden. Hij bood daar pas afgelopen weekend zijn excuses voor aan. Oud-atleet Ellen van Lange vindt dat een boegbeeld voor de sport van onbesproken gedrag moet zijn. Volgens oud-schaatser Jochem Uitenhagen moet Eurlings zijn biezen pakken. Voormalig IOC-lid Els van Breda-Vriesman vindt dat de excuses te laat komen. Het weer, de wind neemt geleidelijk af. Wel kunnen nog flinke windstoten voorkomen. Op sommige plekken valt nog wat regen. Vannacht wordt het op veel plaatsen droog en koelt het af naar 7 graden. Morgen in het noorden af en toe zon. Verder is het bewolkt en valt wat motregen. In de avond gaat het harder regenen en ook flink waaien. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord vanuit Zaanstad staat file tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel 3 kilometer. De tunnel is helemaal dicht omdat het tunneldak is beschadigd na een ongeluk. De vertraging is flink, ongeveer een uur. Dus verkeer vanuit Zaanstad kan het beste omrijden via de Koentunnel, de route via de A10 West. Tot zover de verkeersinformatie.